She smiles, but her heart's already out there. Walking down the street, she says, I don't want nobody. love somebody, set them free. My that's always with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me.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 En hij vraagt de NAVO toestemming om de brief openbaar te maken. De minister relativeerde het belang van de brief. Afgelopen weekend beschuldigde oud-vicepremier Bos van Middelkoop van het achterhouden van informatie. De NAVO zou hebben laten weten dat er niet alleen behoefte was aan verlenging van de missie in Oeruzgan, maar dat ook activiteiten elders zouden worden gewaardeerd. Bos zei dat Van Middelkoop de informatie pas gaf toen het kabinet in feite al was gevallen. Van Middelkoop zei dat hij niets heeft achtergehouden. Minister Heersballin vindt dat mensen die een gevangenisstraf uitzitten geen pornofilms mogen kijken. Dit weekend meldde het tv-programma van Peter R. de Vries dat een tot levenslang veroordeelde kindermoordenaar in een tbs-kliniek naar porno kijkt en de Tweede Kamer reageerde daar verontwaardigd op. Heersballin zei dat de veroordeelde tijdelijk in de kliniek zat. Maar dan gelden nog steeds de regels van de gevangenis... en de betrokkenen mogen niet over ruimere faciliteiten beschikken... dan wanneer ze gewoon in hun cel zitten, zei de minister. In het Italiaanse L'Aquila is de aardbeving van precies een jaar geleden herdacht. Zo'n 25.000 Italianen liepen vannacht om half vier mee in een fakkeltocht door de middeleeuwse straten ter nagedachtenis aan de 308 mensen die zijn omgekomen. Sommige inwoners spraken na de processie hun ongenoegen uit over de trage wederopbouw van L'Aquila. In Groot-Brittannië zijn twee Duitse vrouwen opgepakt omdat ze een dood familielid van 91 het vliegtuig in wilden smokkelen. De man zat in een rolstoel en had een zonnebril op. De vrouwen zeiden bij het inchecken dat hij sliep, maar het vliegveldpersoneel kreeg argwaan. De Duitser was vermoedelijk een dag eerder gestorven. De twee vrouwen werden gearresteerd voor het verzwijgen van zijn dood. Waarschijnlijk wilden ze niet opdraaien voor de repatriëringskosten.